Het gebouw stortte gedeeltelijk in. Er zouden zeker 80 gewonden zijn, van wie er veel nog onder het puin liggen. De slachtoffers zijn vooral agenten die op het moment van de aanslag aan het werk waren. De interimregering in Egypte heeft in eerste instantie de moslimbroederschap beschuldigd van het organiseren van de aanval. In de Syrische stad Aleppo zijn in een week tijd meer dan 300 mensen omgekomen bij luchtaanvallen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het Syrische leger zegt dat het in gevecht is met rebellen die enkele wijken van de grootste stad van Syrië in handen hebben. Volgens mensenrechtenactivisten bestookt het leger de wijken met barrelbombs. Dat zijn vaten gevuld met explosieven die uit helikopters worden gegooid. De Amerikaanse regering veroordeelt de aanvallen op Aleppo... waarbij volgens Washington veel kinderen zijn omgekomen. Elektronica-concern Philips is het eerste buitenlandse bedrijf dat in de Verenigde Staten is aangeklaagd voor overtreding van de Magnitsky-wet. Dat meldt de Financial Times. Philips Medical Systems zou vorig jaar en dit jaar medische apparatuur hebben verkocht aan een Russisch bedrijf met aan het hoofd een Rus die in verband wordt gebracht met de dood van Sergei Magnitsky. De wet is genoemd naar een Russische advocaat. Hij deed onderzoek naar corruptie door Russische overheidsbedrijven en overleed in de cel. De wet verbiedt bedrijven die in de VS actief zijn om zaken te doen met Russen die in verband worden gebracht met Magnitsky's dood. Het weer nog vannacht en overdag onstuimig en nat.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 You hurt me through and through, but you can have. so much